Kees Groot met het NOS-journaal. Het Syrische leger ontmoet morgen in spoedzitting bijeen. Het leger van president Assad zegt in een verklaring dat het nooit chemische wapens heeft gebruikt of zal gebruiken. De Nederlandse overheid bouwt zijn belang in verzekeraar ASR verder af. De staat doet 20 miljoen aandelen in de verkoop en is daarmee zijn meerderheidsbelang kwijt. In 2008 werd ASR als onderdeel van Fortis genationaliseerd. Daarmee wilde de staat het omvallen van belangrijke financiële instellingen voorkomen. ASR is inmiddels een gezond bedrijf dat vorig jaar naar de beurs werd gebracht. De staat wil er uiteindelijk helemaal uitstappen. Het pakket aandelen dat morgen in de verkoop gaat levert de schatkist waarschijnlijk een half miljard euro op. Wapenhandelaar Jan B. wordt toch vervolgd voor het bedreigen van de burgemeester van Gilze en Rijen. Het OM zag daarvan af op verzoek van B. zelf. Hij was van mening dat zijn straf voor wapenhandel en het laten verdwijnen van een lijk zwaar genoeg was. De rechter noemde het onbegrijpelijk dat het OM daarin meeging. In de eredivisie heeft FC Utrecht de uitwedstrijd tegen Excelsior gewonnen. In Rotterdam werd het 3-1. Excelsior kwam aanvankelijk nog op voorsprong, maar nog voor de rust maakte Utrecht gelijk. Vanavond wordt ook nog Heerenveen-Sparta gespeeld. De andere wedstrijden in deze midweekse speelronde zijn morgen en donderdag. Het weer, in de loop van de avond toenemende bewolking. Vannacht is er lokaal kans op mist. De minima liggen rond de 5 graden. Morgen stroomt er vanuit het noordwesten koele lucht het land in. De temperatuur ligt dan tussen de 10 en 13 graden en er kan een enkele bui vallen.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 goedemorgen luisteraars. Eh, tien uur geweest, zes minuten over tien al inmiddels. Eh, CFM Jazz, daar gaat het om natuurlijk. We hebben vandaag weer een eh, uitgebreid pakket. Uh, klassieke, moderne en zelfs de meest nieuwe jazz-cd'tjes komen aan bod. Dat is altijd moeilijk, want de een houdt meer van mainstream jazz... en de ander is meer gefocust op de wat nieuwere jazz. We maken een beetje een mix in deze twee uurtjes. En we begonnen natuurlijk met een, ja, een heel bekend nummertje van Fred Hirsch... Eh, spring is here. En dat is natuurlijk ook zo. Op deze zondagochtend is het fantastisch wakker worden. Het zonnetje schijnt, de bloemetjes bloeien. Spring is here. En dit mooie nummer komt van een fantastische cd. Point in Time van Fred Hirsch. Eh, ja, verder ga ik er niet zoveel over zeggen. Dat is echt wel een cd'tje die iedere jazz-liefhebber in zijn collectie moet hebben natuurlijk. Eh, en de volgende die ik op de rol heb staan is Helen Snyder. Uh, nou, ik laat het eerst wel even horen. build Eh, Helen eh, Snyder. Een Amerikaanse, geboren in Brooklyn. Eh, ik geloof drie cd's gemaakt waarvan één al bekroond is met een, een, een Golden CD Award in jazz. Maar ik moest even kiezen welk nummer ik zou doen. En ik wilde toch rustig beginnen. Dus niet met een big band, maar rustig aan. Dan kom ik meteen bij een andere favoriet van mij. Dat is Andrea Motis. Een, een Spaanse. die prachtige muziek maakt. Ik laat Moody's Mood for Love horen. En als je denkt, hé, hey, dat geluid op de saxofoon komt me bekend voor. Dan is dat eh, Scott Hamilton natuurlijk. Een cd'tje uit 2013, live at the Jamboree Barcelona. Andrea Motis, zangeres en trompetiste. escapes my control. Such a funny thing, but. I anything, one do anything, baby, just get me next to you. Am I insane or do I really see heaven in your eyes? Brighter stars that shine up above you in the clear blue sky. However, about it, just can't live a life without you, baby. Come here, don't have to think about this weather, my dear. These little things I fade away that are good taking out of my head again. No oh, baby, weren't to come and put our two hearts together. That will make me strong, brave. Oh, when we are one. love together will endure on hurricane. Oh, my baby, go and let me love you and put your heart round his over misery. And the girl says, What is all this talk about loving me, my sweet? tired of being without love When nobody knows about Scott Hamilton, you can come on now And you can blow now if you want to I'm through Andrea werd uh, muzikaal onderwezen op de Escola Municipal de Música de Sant Andreu in Barcelona natuurlijk. Eh, trompet en saxofoon. En uh, in 2007 startte ze de samenwerking met uh, de jazzband... de Sint-André Jazzband... onder leiding van dirigent en muziekleraar Joan Gamorro. Nou, daar staan van hele mooie filmpjes op YouTube. Zeker de moeite waard om te beluisteren. daar kom ik bij iemand terecht die eigenlijk bekend is vanuit de klassieke muziek. Eh haar naam is Katia Beck En die heeft ooit een, ook een jazz-cd gemaakt. Ze speelt wel vaker jazz... Maar daar doen allerlei grote corriveeën uit de jazz uh, op mee. Ik zie op de cd staan Herbie Hancock, Chick Corea, uh, Joe de Francesco. Nou, kortom, heel veel mensen hebben aan deze cd meegewerkt. En ik ga gewoon een nummertje van deze cd draaien van Katie LaBeck. we will meet again with Chuck Corea. ja Labek van de cd Little Girl Blue. Het nummer We Will Meet Again. Componist Bill Evans natuurlijk. De cd is uit 1996. Ja, we draaien ook af en toe wat uit de oude doos. En dat is natuurlijk eh, een, een hele bekende Kenny Dorham. Alone Together van zijn eh, LP eh, Quiet Kenny. Een LP uit 1959. just the nearness of you. And when I'm in your arms, I feel you so close to me. All my wildest dreams come true. I need no suffering entrance me if you will only grant me the right to hold I wanna feel, I wanna feel the need. bekende nummer The Nearest of You van Hokie Carmichael. Hier gezongen door Lee Gibson, een Engelse jazzzangeres die eh, internationaal veel succes heeft. Treedt wel op in Engeland, Australië, maar ook in Europa met eh, de grote naam hoor. Eh, Ted Jones zei over haar bijvoorbeeld werkelijk fantastische jazzzangeres. Nou, dat heb je kunnen horen. Lee Gibson. En het is wel weer tijd om iets wat grappigs te draaien. En dan kom ik bij Nellie McKay. Nellie McKay heeft een cd gemaakt en die heet eigenlijk Normal as a Blueberry Pie... A Tribute to Doris Day, een cd'tje 2009... met daarop het grappige nummer doe doe Do. you done done done before baby door van de CD a Normal, Normal as a Blueberry Pie. A Tribute to Doris Day. CD 2009. Vrolijke klank op deze zondagochtend. Echte zondagochtendmuziek. Zeker als het zonnetje zo lekker eh, schijnt. Uh, eh, dan kom ik bij jazz met een Nederlands randje. Eh, David Liepman. Dave Liepman heeft ooit een cd gemaakt. Leap Plays Wilder, cd 2009. En Erik Ineke was toen de, destijds de drummer. Marius Beets was de bassist. Mark Verloon speelde piano. En David Liebman speelde op deze cd natuurlijk sopraansaxofoon... waar hij het meest op gedaan heeft, tenor, maar ook fluit. En in het volgende nummer begint hij, dacht ik, met fluit. Trouble is a Man. Dave Liepman. Samen met Erik Ineke, Marius Beets en eh, Mark van Roon. Het nummer Trouble is a Man van de cd Leap Players Wilder. CD 2005. En als we dan toch eh, met een beetje Nederlandse dingen bezig zijn... dan kom ik bij een hele bekende, eigenzinnige eh, jazzmuzikant. En dat is Jeff Neven. Uh, met Spirit Control, zijn nieuwste cd, uh, eh, zet hij zeer aangenaam zijn muzikale ontwikkeling voort... met een album dat zowel intens als uh, genreoverschrijdend is. Bijzonder album. Zijn eerste solo-piano-album One kende Jeff Neven twee jaar geleden... zijn grote doorbraak, kondigde zijn grote doorbraak aan. En nu heeft hij weer iets gemaakt wat ja, bijzonder vrij is. Vorige week zat ik naar Vrije Geluiden te kijken. Daar was hij. Of is dat misschien alweer twee weken geleden. Ik weet niet meer. Maar het maakte diepe indruk op mij. En vandaar één nummertje van deze prachtige nieuwste cd van eh, Jeff Neven. Spirit Control. stil van. Jeff Neven van de CD Spirit Control, The Heart Whispers. Prachtige muziek om bij wakker te worden op deze zondagochtend. En ik zie dat het kwart voor elf is, dus eigenlijk de hoogste tijd voor koffie. En een koffiekwartiertje heb ik gemaakt. Eh, en ik begin dan met Barbara Roseanne. Dat is allemaal niet zulke hele rustige muziek meer, maar ook niet echt heftig. You're the cream in my coffee. Barbara Roseanne van de cd Nice and Naughty, cd 2013. what you En wat ook in koffie hoort is natuurlijk Sugar. En daar heb ik gekozen voor het nummer Annemarie en haar Groove Cutters. Alleen al die naam. Het nummer Sugar van de cd Double Crossing Blues. Een cd in 2013. Annemarie en haar Groove Cutters Sugar. Sugar. En eh, als het over koffie gaat, kunnen we natuurlijk niet om een black coffee heen. Ja, hoe je je koffie ook geniet. Met suiker, zonder suiker. Met room, zonder room. Met melk, zonder melk. Er zijn zoveel smaken. En als je in een koffieshop komt... ik weet niet hoeveel soorten er tegenwoordig zijn... met allerlei siropen die er doorgaan en toevoegingen. Maar dan kom ik toch bij black coffee, bij Peggy Lee. En daar is laatst weer een, een of andere verzamelbox uitgebracht hoe heet het ding? Collection Ladies 2017. Volgens mij staan er ongeveer 60 nummers op van Peggy Lee.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 the shadows. One o'clock till four. And Lord, how slow the moments go when all I do is pour black coffee. Since the blues caught my eye too it's nicotine and not much hard to fight. Black coffee. Feeling low as the ground. It's driving me crazy, this waiting for my baby to maybe Black Coffee, Peggy Lee. En als het over koffie gaat, kunnen we niet om de Nederlandse band Koffie heen. Koffie met uh, Valentijn Banier en Amber van der Woude... Alexander Popta en uh, Itai Wijsman... saxofoon Steven Brezet, percussie... Daniel Schotsborg op basgitaar... En dat is een aardig groepje. Ik heb ze ooit eens gezien in Haarlem, live. En die brengen wel spektakel. De sound kan je omschrijven als afrofunk... Eh, geïnspireerd door afrobeat van Vela eh, Kunti. En de funk van James Brown, zeggen ze zelf. Maar het is uh, stromende muziek, gezellige muziek, knalmuziek, koffie... tot aan uh, de klok van 11 uur. En na 11 zijn we weer terug met prachtige jazzmuziek.